Journaal. Koningin Beatrix heeft oud-CDA-premier en minister van Staat Ruud Lubbers aangewezen als nieuwe informateur. De koningin heeft hem gevraagd te onderzoeken welke meerderheidskabinetten er nog mogelijk zijn. Daarbij ligt ook de optie van een rechtskabinet met VVD, CDA en PVV weer op tafel. De koningin wil dat Lubbers haar op zeer korte termijn informeert. De twee spraken elkaar gisteravond op Paleis Noordeinde. Nu de VVD en de PvdA niet dichter tot elkaar zijn gekomen tijdens de onderhandeling over Paars Plus, lijkt er een cruciale rol weggelegd voor het CDA. De sociale netwerksite Facebook viert een mijlpaal. Wereldwijd zijn er nu een half miljard leden. Medeoprichter en directeur Mark Zuckerberg lanceerde Facebook zes jaar geleden als een online platform voor Amerikaanse studenten. De laatste jaren maakte de netwerksite een enorme groei door. Het afgelopen half jaar kwamen er ongeveer 100 miljoen leden bij. Inmiddels is Facebook de grootste netwerksite ter wereld en woont 70% van de leden nu buiten de Verenigde Staten. Europese astronomen hebben de zwaarste ster ooit ontdekt. Hij heet R136A1 en is 265 keer zo zwaar als de zon. Rond zijn ontstaan, iets meer dan een miljoen jaar geleden, moet het hemellichaam zelfs nog zwaarder zijn geweest, denken de astronomen. De pas ontdekte ster is niet alleen de zwaarste, maar ook de helderste en schijnt ongeveer 10 miljoen keer zo fel als de zon. Vanaf de aarde is de ster nauwelijks te zien, omdat hij in een nevel verborgen zit op een afstand van 165.000 lichtjaren. In Rokanje in Zuid-Holland is gisteravond korte tijd een camping ontruimd geweest. Oorzaak was een grote brand in een strandtent.